De Kamer vindt het verschil tussen de maximumstraffen voor doodslag en moord te groot... zegt ook minister van Justitie Jesiel Geus. Op een gegeven moment is de strafmaat voor moord echt opgehoogd inderdaad naar 30 jaar... Maar heeft men doodslag op dat moment niet als onderwerp mee behandeld en opgehoogd. Waardoor dat verschil veel te groot werd. En als je kijkt naar de ernst van de delicten, van moord en doodslag... is zeer ernstig en het ligt niet zo ver uit elkaar als je kijkt... Nou, je neemt iemands leven af. Ja, dan is dat gat van 15 jaar gewoon niet uit te leggen. De Eerste Kamer moet nog stemmen voordat het officieel wordt doorgevoerd. Een man uit Heemstede in Noord-Holland heeft een werkstraf van 40 uur gekregen... omdat hij misdaadverslaggever John van de Heuvel met de dood bedreigde. Hij zei vorig jaar in een video dat het hoofd van de journalist gatenkaas zou worden. Naast zijn werkstraf heeft de man ook een contactverbod van drie jaar. En over een klein uurtje is het zover. Dan begint het Eurovisie Songfestival in Turijn met Estien als Nederlands trots op het podium. Onze verslaggever Floortje van Gameren ging eerder vandaag naar haar geboorteplaats Hoorn om de stemming daar even te peilen. Ik vind wel een mooi liedje, ook wel diepganger in. Ik vind, eh, ja, ik vind, ik vind het wel een beter liedje dan de afgelopen jaren in elk geval. Ja, ik vind het echt heel veel poespas. Dus eh, nee. En ik ben jarig, dus ik heb andere dingen te doen. Ik vind het leuk dat er weer eens wat Nederlands is. Want voorheen was het allemaal internationaal Engels. Wat natuurlijk ook goed is voor zo'n markt natuurlijk. Maar dat het echt Nederlands is, dat hebben we al een tijd niet meer gehad. Als het aanstaat, dan kijk ik er wel gewoon naar. Waar hangt het vanaf? Nou ja, of mijn ouders naar gaan kijken. Ja, ik volg dat nooit. Ik vind, heb dat nooit interessant gevonden. Het is gewoon ja, leuk en aardig, maar meer uh, boeit het me ook <laughs> eigenlijk helemaal niet. Dus eh, je gaat vanavond niet kijken? Oh, ik wist dat het vanavond was, joh. Estine is straks als achtste aan de beurt met haar nummer De Diepte. Het weer, ondanks de wolken, is het nog best warm en het blijft de komende uren droog. Morgen is er veel zon, later wat meer wolken met 17 graden op Texel en 25 in Maastricht.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 Het rijdt daar langzaam over 8 kilometer. De A9 ook maar diemen tussen Aalsmeer en het AMC 10 minuten vertraging. En op de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koenten om een kwartier vertraging door een ongeluk.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 Ja, how do you like your ex in the morning? Goedemorgen ZFM-luisteraars op deze zonnige dag, deze zonnige moederkesdag, zeggen ze in België. Eh, hartelijk welkom aan eh, de luidspreker, zullen we zeggen. Eh, het is vandaag weer een eh, twee uur gevuld met eh, interessante muziek. Samengesteld en gepresenteerd deze keer door ondergetekende Peter den Boer. de rode lijn in het tweede uur is allemaal stukken die geschreven zijn door Gershwin of de Gershwins. Gespeeld door Nederlandse artiesten. En dat was niet moeilijk om eh, genoeg stukken te vinden in de platenkast. Want het blijkt dat de Gerswins ongelooflijk veel gecomponeerd hebben. En kennelijk is dat eh, goed voer voor veel jazzmuzikanten. Het eerste uur ga ik eh, voornamelijk small combo's draaien. En dat zijn groepen die ontstonden na de grote periode van de big bands... dat was in de jaren 40 wel een beetje afgelopen. De big bands eh, waar iedereen op danste... Eh, waar alle grote jongens eh, in speelden... en die een hele tijd trendzettend waren. op een gegeven moment was het niet meer in... en of kon men het niet meer betalen. En toen ontstonden de small combo's. Dat is een, beetje de middenweg tussen de big bands en de trio's en de kwartetten. En, eh, met zo'n smal combo kon je aardig wat doen. En ik heb verschillende voorbeelden. Eh, laten we luisteren. Om te beginnen is naar meneer Stefan Grappelli en George Shearing. I'm Coming Virginia. Eh, het duo Josh Shearing en Stefan Grappelli... over naar een Nederlands-Belgische groep. En dat zijn de David, de David Livingstone Jazz Messengers... die eh, muziek spelen zoals die ontstond in de jaren... van beginjaren van de vorige eeuw in New Orleans... de David Livingstone Jazz Messengers... En we gaan luisteren naar het stuk Corina. En dat doen ze met z'n zevenen. zoals die klonk in de beginjaren van eh, de New Orleans ontwikkeling David Livingstone Jazz Messengers. En ik heb nu een voorbeeld van een small group. Dat zijn de toppers meneer Count Basie en die heeft een andere muzikale collega Oscar Petersen uitgenodigd. Die zit ook aan de piano. We hebben twee pianisten tegelijk. Uh, Freddie Green, de de rotsvaste gitarist... die heel zijn leven in de band van ehm, Count Basie heeft gespeeld. De fantastische Ray Brown op de bas en Louis Belzer op het slagwerk. En we gaan hen horen, inclusief een oerkreet die we horen... Waar, die denk ik van Oscar Petersen is... want dat is een, eh, nogal een murmelaar bij alle opnames... naar het stuk Burning. It's the well known runaround you're giving me. I suppose you'll tell me I'm all wrong. It's a bitter pill to take coming from you. Though I've made a big mistake, what can I do? I don't know what makes me string along. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I ought to cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you you got me in between the devil and the deep blue sea. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil, devil, and the deep blue sea. Between the Devil and the Deep Blue Sea. Dat was Rebecca Kilgore. En in het kader van de small uh, bands ga ik nu op zitten op de draaitafel leggen de John Sheridan Band. Die zijn met z'n negenen en die spelen op hele mooie, subtiele wijze... The Ballad in Blue. Sheridan Band, Ballad in Blue. We gaan luisteren naar onze Nederlandse vocalist Eddie Doornbos. En die heeft destijds een opname gemaakt met Herman Schoonderwald op de altsax... Lodewijk Bouwens, vibrafoon, Daan Gaillard op de bas... en good old Lex Cohen op het slagwerk. En eh, gereed ligt het stuk You're Nobody Till Somebody Loves You. you're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be a king, you might possess the whole world and its gold. The gold won't bring you happiness when you're getting old. And still is the same You'll never change it As sure as the stars shine above You're nobody Somebody loves you Find yourself somebody to love loves you. You're nobody until somebody cares. You may be a king, you might possess the whole world and its gold. The gold won't bring you happiness when you're getting old. And the world still the same, you'll never change it. As sure as the stars shine above You're nobody Till somebody loves you Find yourself somebody You gotta find yourself somebody Find yourself somebody to love Eddie Doornbos. En van Eddie gaan wij naar eh, weer een negenmans small combo. En eh, dat eh, is de band van Dan Barrett... die elk jaar een soort eregast is op het Jazz Festival. dat dit jaar jubileert. En na een paar jaar stilstand vanwege corona... gaan ze daar weer groots uitpakken... Eh, vier dagen lang rondom, of beginnend eh, op eh, Hemelvaartsdag aanstaande. de band van Dan Barrett en we gaan luisteren naar het nummer dat ons weer aan Doris doet denken. Meneer, meneer Stijn, zou u even op mijn rug kunnen krabben of krabbelen? Krabben. En dit stuk heet Scratch My Back. dat was eh, de band van Dan Barrett. Ik wil even iets vertellen over uh, jazzgebeuren in de krocht. In de fantastische serie die al jaren loopt... hebben we regelmatig eh, topconcerten in gebouw de krocht. En vandaag zal dat zijn een optreden door The Preacher Man... En de titel van het optreden is Celebrating Sex and Sax and Hammond. Back to Live Tour. Eh, en dan heb ik het over een Nederlands jazz trio... dat in 2014 werd opgericht... en op diverse Nederlandse podia al gezien is. Het is ehm, heel leuk om dit mee te maken. Dat zijn eh, Edison prijswinnaars, publieksprijswinnaars zelfs, 2019... En dan heb ik het over de saxofonist Efraim Trujillo. Aan het Amsterdams Conservatorium heeft hij eh, zijn eh, opleiding gevolgd. Rob Mostert, dat is een top hemmend orgelspeler. En de slagwerker, dat is de rots in de branding, de ongeëvenaarde Chris Strik. Vanmiddag om eh, half drie in de gebouwde Krocht. Er zijn nog kaarten. Ik zou het zeker doen, want het is een unieke gelegenheid... om A, dit fantastische trio te horen... en B, in een heerlijke jazzy sfeer terecht te komen. Vanmiddag in Gebouwde krocht. Dan ga ik nu eh, opzetten een live opname van uh, Beck. En we gaan luisteren naar het nummer Deep Purple. mevrouw Pia Beck. En eh, haar pianospel in dit nummer eh, was eh, meer, dan, meer dan goed. Want elke noot was raak. En het is heel knap altijd om niet dubbele toetsen aan te slaan. En al helemaal niet om te smokkelen of een beetje denken... nou, we gaan het, het beetje langzamer doen in de maat, merkt toch niemand. Maar dit is allemaal nog maar kinderspel. Als we gaan luisteren naar het volgende stuk... daar horen wij eh, Lionel Hampton niet op de vibrafoon of op het slagwerk... waar eh, dat zijn de instrumenten waar hij beroemd mee is geworden... maar op de piano en de wijze waarop hij speelt... daar kun je horen dat hij een, echt een vibrafonist... schuine schrijf, slagwerker is. Het gaat in een tempo ongelooflijk. Eh, het is een fantastisch stuk. Het eindigt abrupt alsof ze in de studio de rest hebben weggesneden... of het is zo gearrangeerd. In ieder geval is het heel knap. Lionel Hampton op de piano, Chew Berry de tenorsax... Alan Roos gitaar, Milt Hinton op de bas... en good old Cozy Cole op het slagwerk. En we gaan eh, luisteren naar het nummer... Ja, dat is een eh, hele rare naam Wissen de Wiz. Nou, zet u schrap. Zo kan het ook. Eh, en het ging geen milliseconde sneller of langzamer. Het was natuurlijk ongelooflijk knap. Dat zullen we maar zeggen. We gaan nu luisteren naar de eh, big band van eh, Les Brown. En die begeleiden Joanne Greer... bij een, een stuk van... Ja, van Gershwin. Alvast een, eh, een, voorproefje voor na de pauze. En eh, dat is een, eh, een klassieke Someone to Watch Over Me. Ja, en van Les Brown gaan we weer naar een, de Small Band van Dick Sulthauer. En wij gaan luisteren naar het stuk My Heart Stood Still. en zijn band. Die was aan de slag. Het eerste uur ZFM Jazz op zondagochtend zit er alweer op. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Maar we hebben na reclamejournaal nog een vol uur. En dat uur zal worden gevuld met Nederlandse jazzmuzici...